Zes uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Vanwege de gespannen situatie in het Midden-Oosten... is het reisadvies voor Iran aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de veiligheidssituatie onvoorspelbaar... en zegt dat mensen niet naar Iran moeten gaan... tenzij het noodzakelijk is. Mensen die al in het land zijn... moeten zich afvragen of ze er echt moeten blijven, zegt het ministerie. Volgens reisbrancheorganisatie ANVR betekent dit dat alle geplande reizen naar Iran worden geschrapt... Mensen moeten contact opnemen met hun reisbureau en krijgen dan hun geld terug. Bij de Iraanse raketaanvallen op militaire basis in Irak... zijn geen Amerikaanse of Iraakse doden gevallen... zei president Trump net op een persconferentie... over de aanvallen van afgelopen nacht. Volgens Trump waren er voorzorgsmaatregelen genomen... waardoor de schade beperkt bleef. De Amerikanen lijken niet van plan nu een militaire tegenaanval te doen... Trump kondigde wel nieuwe economische sancties aan tegen Iran... dat volgens hem hoofdsponsor is van terrorisme. Hij riep Europese landen op te stoppen met het atoomakkoord... dat eerder met Iran werd gesloten. Een NS-bus is vanmiddag in Bussum op een geparkeerde auto en een bakfiets met een moeder en kind ingereden. De moeder kwam onder de bus en is zwaar gewond. Het kind raakte niet bekneld, maar het is onduidelijk hoe het daar nu mee gaat. Volgens de brandweer verloor de chauffeur de macht over het stuur. De NS zet bussen in vanwege problemen op het traject Amsterdam-Amersfoort. In Velden in Limburg is een vrouw vanmiddag bevallen bij een bushalte. Ze had haar auto daar stilgezet omdat ze hevige weeën kreeg en belde daarna de hulpdiensten. Politie en brandweer hielpen haar bij de bevalling. Moeder en dochter maken het goed. Het weer nog. Vanavond is het eerst op veel plaatsen droog... maar later valt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Morgen blijft het bewolkt en op de meeste plaatsen ook regenachtig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het wel erg zacht voor de tijd van het jaar, maximaal 12 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat 40 kilometer file in de regio. Er zijn niet zoveel bijzonderheden. Het is wel weer erg druk op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade. Het rijdt daar langzaam over 10 kilometer en de vertraging is een kwartier. En ook een kwartier oponthoud door een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes.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 When I see you, I'ma tell you quick that, uh. It ain't all good. that's the Things ain't going like you think they should built this large pizza pie together, no pepperoni. Yeah, you wanted extra cheese, sometimes I gave you extras. How we divided slices like the Red Sea Theory. I was Moses, hopelessly scorned by your thorns, Zipporah. Tried to bring that fairy tale life, you wanted horror. But my microscope couldn't see a cope with that. I had to bolt from that and left the dead in the sea. It's better for me. I'm satisfied with repping for D. It ain't all good, and that's the truth. front. Indeed, ain't nothing guaranteed. A lot say they wanna walk in my size 10s. Alright, then here's a pair. Lace them up tight, then you might feel what was dealt to me. You see, ain't no young boys up in here. Keep a clear head, trying to keep my pockets on stuff. Like dead heads upon the wall, so all the gold we get from y'all don't phase. So mind your biz and walk your ways, cause I'm never gonna let you up inside my maze.